12 uur. Dit is Ewout de Jong met het nos journal Op de Atatürk-luchthaven in Istanbul is een aanslag gepleegd. De Turkse minister van Justitie zegt dat er tien mensen zijn omgekomen. Er zijn rond de 60 gewonden. De minister spreekt over één terrorist die zichzelf opbliest... nadat hij met een kalasjnikov in het rond had geschoten. Turkse media melden dat er twee daders waren die zich opbliezen... nadat ze waren tegengehouden bij een veiligheidscontrole. In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties houdt de padstelling aan in de stemming over een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad. Nederland en Italië komen in aanmerking voor de zetel, maar de twee landen hebben nog niet de benodigde tweederde meerderheid van de stemmen gekregen. Er zijn al vijf stemrondes geweest. Vier tijdelijke zetels van de Veiligheidsraad zijn al wel vergeven aan Zweden, Ethiopië, Kazachstan en Bolivia. Bij de bruggen in de afsluitdijk zijn steeds meer storingen. Dit jaar zijn het er al twee keer zoveel als vorig jaar. Dat blijkt uit een brief van minister Schultz aan de Tweede Kamer. De storingen in de bruggen bij Kornwerderzand en Den Oever veroorzaakten vaak lange files op de A7. Schultz schrijft dat de toename duidelijk maakt dat er haast gemaakt moet worden met de renovatie van de bruggen in de afsluitdijk, die nog dit jaar gepland staat. Ze verwacht dat er daarna een stuk minder problemen zullen zijn. De vrijwillige vertrekregeling bij de Belastingdienst stopte op 1 september. Werknemers van de fiscus kregen sinds februari de mogelijkheid om vrijwillig te vertrekken. Daarbij zouden ze dan maximaal 75.000 euro mee kunnen krijgen. De Belastingdienst wilde op die manier tot 2023 gefaseerd zo'n 5000 banen schrappen. Maar de regeling is zo populair dat dat aantal nu al is gehaald. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen bij minima rond 13 graden. Overdag wordt het weer droog en schijnt er ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden met een stevige zuidwestenwind. Ook de rest van de week blijft het lichtwisselvallig en fris voor de tijd van het jaar.